Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De winst die Shell maakte op een partij goedkoop ingekochte Russische olie... gaat naar humanitaire hulp aan Oekraïne. Dat zegt het bedrijf na felle kritiek op het nieuws dat Shell met flinke korting... 725.000 vaten Russische ruwe olie heeft ingekocht. NAVO-landen Turkije en de VS willen op een gecoördineerde manier... een diplomatieke oplossing vinden voor de oorlog in Oekraïne. Dat zegt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken... na een bezoek van de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Wendy Sherman. In de verklaring staat ook dat de landen de soevereiniteit van Oekraïne ondersteunen... en Rusland oproepen de onacceptabele aanval te beëindigen. Sinds de Russische invasie van Oekraïne hebben zich volgens de Oekraïense regering meer dan 100.000 mensen vrijwillig aangesloten bij het Oekraïense leger. Of dat getal klopt is lastig te controleren. Maar verslaggevers zien in en rond Oekraïne wel geregeld mensen die van plan zijn zich bij het leger aan te sluiten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken en zijn Oekraïense ambtgenoot Kuleba hebben elkaar ontmoet bij de grensovergang tussen Polen en Oekraïne. Kuleba herhaalde de vraag om meer wapensteun. Oekraïne heeft vooral straaljagers en luchtafweergeschut nodig, zei hij. De evacuatie van inwoners uit de belegerde havenstad Mariupol in het zuiden van Oekraïne is mislukt. De bevolking moest vanmiddag terug naar de schuilkelders... omdat de aangekondigde gevechtspauze niet werd nageleefd. Verschillende bedrijven stoppen met hun activiteiten in Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Zo heeft het Duitse sportmerk Puma alle winkels in Rusland gesloten... en het contract met de Basketbalbond opgeschort. Ook onder meer Prada, PayPal, Samsung en Zara staken al hun activiteiten in Rusland. Het weer helder en koud met minima vannacht rond min 4 graden. In het noorden ook wat wolken en iets minder koud. Morgen droog met wat bewolking bij een graad of 6.